Het was weer eens tijd om Nederland te bezoeken... om jullie eraan te herinneren wat er gebeurt als je Kiev helpt, zeiden de hackers. Bij Corendon en Arriva was de website ook een tijdje moeilijk bereikbaar. Mike Walt stapt op. Dat is de nationale veiligheidsadviseur van president Trump. Degene die onder vuur kwam te liggen omdat hij per ongeluk een journalist toevoegde aan een signalgroep. Die kon daardoor lezen hoe de top van de Amerikaanse regering geheime plannen besprak over een aanval in Jemen. Walt legt zijn functie nu dus neer, net als zijn plaatsvervanger. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn 1 mei demonstraties uit de hand gelopen. Op de Dag van de Arbeid wordt er wereldwijd traditioneel veel gedemonstreerd gedemonstreerd voor arbeidsrechten. In Frankrijk werd er vandaag op meer dan 260 plekken geprotesteerd. Onder meer in Nantes. Daar zijn 15 mensen opgepakt. En veruit de meeste Nederlanders zijn aanstaande zondagavond twee minuten stil. 90% zegt mee te doen met dodenherdenking. 10% dus niet. Onder meer omdat ze vinden dat er meer oog moet zijn voor het leed van nu. Voor die mensen is er ook een alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Daar wordt naast de Tweede Wereldoorlog en de holocaust ook stilgestaan bij de Palestijnse slachtoffers in Gaza. Zo'n alternatief collectieve herdenking is niet per se nieuw, zegt deze historicus. Sterker nog, ze zijn er al jaren. Eigenlijk al vanaf dat we 4 mei hebben. Het is namelijk ooit begonnen als een alternatieve herdenking. En eigenlijk in de afgelopen 80 jaar hebben we telkens gezien dat er behoorlijk veel alternatieve herdenkingen werden georganiseerd. Omdat mensen het niet eens waren met wat er op 4 mei gebeurde. Zo vonden mensen in de jaren 60 en 70 bijvoorbeeld dat er te weinig aandacht was voor de Vietnamoorlog. Het weer zonnig en warm, al komen er vanavond ook wat wolken met plaatselijk kans op een bui. Morgen in het zuiden nog regelmatig zon, op andere plekken meer wolken en kans op een bui. Het wordt 19 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden geleidelijk aan korter. In Noord-Holland staat er nu nog zo'n 60 kilometer in totaal. De meeste files die leveren 5 minuten vertraging op... maar de A9 is nog een uitschieter. Van Diemen naar Amstelveen heb je nog een kwartiertijdverlies... tussen knooppunt Diemen en Amstelveen. Op de A10 rijdt het nog langzaam op de ring van Amsterdam... Bij Amsterdam Slotervaart heb je nog 10 minuten extra reistijd. En op de N522 is het druk van de Bijlmermeer naar Amstelveen. Tussen de aansluiting met de A2 en de aansluiting met de A9 is de vertraging nog ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. kijk, als je dan op een gegeven moment eh, een gewone reguliere uitzending hebt... Eh, dan kun je ook eens een keer een uur beginnen. Een uur eerder beginnen. Dus Zandvoort draait door live. En dat doen we met Tears for Fears. En het nummer dat heet Change. We gaan gauw verder met Fout Werk uit de jaren 80. Fout. Het is wel een hele grote groep, Jaap Koper. Namelijk A, W B, A met Lay All Your Love On Me. see. al zo lang geleden. 15 jaar bijna alweer geloof ik <laughs> met deze hit. En dat was de Kings of Leon met Sex on Fire. Ja, zo gaat dat met die dingen. En dan denk je van zo, het is alweer uh, eh, 2025 en dat was volgens mij rond 2010, 2011. Geldt niet voor deze dame, want dit is jaren 80 werk. ooit is een eh, mega succesje geweest eh, van deze Joe Jackson. Eh, volgens mij aan het begin van de jaren 80 met het album Night and Day. En daar staat volgens mij ook deze track op. Stepping Out. Daarvoor hoorde je Madonna, wat ik al net zei, die geldt niet voor het decennium, of beter gezegd het millennium, de 21ste eeuw. Nee, want die single die dateert alweer van, nou, uit de jaren 80, 20ste eeuw dus. de afgelopen week was deze LS de gast bij radiocollega Jurgen van den Berg om uitleg te geven over oplichters die streams van je jatten en dat je dan als beginnend artiest gewoon geband wordt op Spotify. Ging om deze single, Unsteady. Giro een eh, oude song, maar hij is er niet minder om. En als hij na 60 jaar nog steeds wat met je doet... dan is het gewoon een hele goede song. George Harrison, die schreef hem. En eh, het is van de Beatles. Hier komt de Sun en LS hoorde je voor. Met Unsteady. En het eh, verhaal van de Beatles heeft natuurlijk ook een beetje wat te maken... met het behalen van hun landstitel al daar. En verantwoordelijk, mede verantwoordelijk was een Nederlander. Arne Goed, we gaan op eh, naar het nieuwsoverzicht van half zeven. Adel. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz legt zijn functie neer. Hij lag onder vuur omdat hij per ongeluk de hoofdredacteur van een tijdschrift had toegevoegd aan een groepschat... waarin vervolgens plannen voor een aanval op Jemen werden gedeeld. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is het belangrijkste doel van de oorlog in Gaza de overwinning... en niet het terughalen van gijzelaars. Familieleden van de gijzelaars reageren verontrust op zijn uitspraken. En het lukt starters op de woningmarkt vaker om een huis te kopen. In het eerste kwartaal ging 17% meer koopwoningen naar starters dan in dezelfde periode vorig jaar. Het weer, vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon en dan 19 tot 26 graden.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 En On The Border komt van een heel groot album, namelijk The Year of the Cat. Dat was min of meer een beetje ook zijn doorbraak hier in Nederland. Daarvoor hoorde je trouwens Alison Moyet. En waar ging dat liedje over? Of waar ging dat liedje over van Al Stewart? Nou, dat had toch wel wat te maken met de Baskische afscheidingsbeweging. Je hoort het ook wel heel duidelijk terug in dat liedje. Ehm, dit is ook wel serieus, want dit is Kate Bush. place open. ik hoor het eh, nog een radiocollega van mij zeggen... Eh, eh, van een andere lokale omroep, Roy de Smet... van lokale omroep Volendam-Edam... tijdens zijn uitzending tussen 7 en 8 op de maandagavond. Voor zover hij weet zijn alle originele leden van de band niet meer onder ons. Dus blijft dit het nalatenschap. En dat is bijvoorbeeld deze single... The White van de band. Daarvoor hoorde je Kate Bush en Cloud Busting. We gaan eh, gewoon zo'n beetje verder met het eh, hele verhaal. En dit is een single die heel wat aanloopproblemen had. Eerst was het een roeibootje, toen werd het een speedbootje... en uiteindelijk werd het gewoon een hit. En heeft hij een half jaar in de hitlijst gestaan. Deze van Kim Wald en Cambodia. het was eh, eerlijk gezegd, eerst eh, ging het peddelend. Toen werd het een roeibootje en toen werd het een eh, motorbootje. En uiteindelijk werd het een speedbootje. Want ik geloof dat hij zegt echt een half jaar in het, in het hitlijst heeft gestaan. Deze Cambodja van Kim Watt. Het was volgens mij helemaal een beetje aan het begin van de jaren tachtig. Um, ehm, deze Zandvoort draait door met uh, ene Jaapje Koper achter de knopjes is weer ten einde. Het zal wel weer een tijdje duren voordat ik dit, dit weer eens ga doen je weet het natuurlijk nooit. En straks is er een alternatieve FM. Geen live optreden, maar wel twee telefonische gesprekken. En aandacht voor een album van One Clueless Friend. Maar we gaan eerst nog afsluiten dit waardige uur. En dat doen we met ook een nummer uit datzelfde jaar van 1981 van Kim Wild.